Vijf uur door Almegens met het NOS-journaal. Veel Nederlandse luchtverkeersleiders dreigen naar het buitenland te vertrekken... wanneer ze salaris moeten inleveren. Dat staat in een brief van de Vereniging van het Nederlandse Luchtverkeersleiders Gilde... aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur... waar de Volkskrant vandaag over schrijft. Het kabinet is van plan om de wet normering topinkomens aan te scherpen. Werknemers in de publieke en semi-publieke sector mogen vanaf 2017 niet meer verdienen dan een ministersalaris, 144.000 euro. Nu verdient ruim de helft van de luchtverkeersleiders meer. Ze zullen naar het buitenland vertrekken wanneer ze moeten inleveren. En Nederlandse vliegvelden zouden dan minder vluchten aankunnen, zo zegt de VNLG. De huisarts uit Tuitjehoorn die zelfmoord pleegde... heeft verschillende regels overtreden. Zo zou hij een terminale kankerpatiënt overdosis morfine en dormicum hebben gegeven. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met betrokkenen. De inspectie stelde de huisarts op non-actief... na een klacht van een co-assistent die bij de zaak aanwezig was. Daarna pleegde de huisarts zelfmoord. Ook na het afzwakken door Rusland van de aanklacht tegen de activisten van Greenpeace... blijft Nederland zich inzetten voor hun onmiddellijke vrijlating. Dat zegt minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Volgens het Russische persbureau Interfax is de aanklacht wegens piraterij vervallen. De 30 activisten worden nu verdacht van vandalisme. Timmermans heeft hiervan nog geen officiële bevestiging uit Rusland. De acties bij containeroverslagbedrijf APM Terminals in Rotterdam zijn voorbij. Vakbonden en de directie zijn het eens geworden over een CAO voor de werknemers van de nieuwe terminal op de Tweede Maasvlakte. Dat melden de vakbonden FNV en CNV. Bij de al bestaande terminal op Maasvlakte 1 mogen zeker 270 mensen vrijwillig overstappen. Dat zou volgens de bonden aanvankelijk gebeuren onder slechtere arbeidsvoorwaarden. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is zo'n 8 graden. Later vandaag volop zon en weinig wind. En dan wordt het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. De nacht klinkt anders. Met Hubert Mol. Hebben we een beetje zin in deze dag? Het lijkt een gewone donderdag. Een gewone donderdag zoals al die andere donderdagen. Maar dat is het niet. happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. gray sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long. Sunday, Monday. Het is nooit te vroeg voor sherry, zeg ik dan in mijn beurt. Zes minuten over vijf. Goedemorgen, het is de VAR Radio 1. En dit is het laatste uur. altijd blij als ik die blazers hoor bij Neil Diamond. Jarenlang heeft hij zitten ploeteren op een kantoortje... achteraf, stoffig, daar zat hij wat liedjes te schrijven... en hopsa, weer een liedje, en weer een liedje, en weer een liedje... en weer een liedje, en iedereen ging ermee aan de haal. Tot op een gegeven moment iemand zei... je moet zelf wat gaan doen met die liedjes. Dat heeft hij gelukkig gedaan. En in ieder geval een dubbel cd vol met allemaal geweldige dingen erop. Ik ben blij, ik ben gelukkig. Want de nieuwe cd van Rigby is uit. Ik haal mijn eigen woorden nog maar een keer. De nieuwe cd van Rigby is uit. Life can knock you down. dan is mijn dag toch wel begonnen met deze van rugby. Ik werd een poosje geleden aangesproken in de stad Utrecht... door enkele mensen van de krant. Een niet nader te noemen krant, maar ze gingen een artikel schrijven over... hoe je dood wilt. <laughs> Waarom zoeken ze naar mij aan? Hoe je dood wilt. En toen zei ik, dat mag tijdens een liedje van de nieuwe cd van Rigby. Maar ik heb het weer overleefd. Gelukkig maar. Daar ben ik eigenlijk achteraf toch ook wel blij mee. Maar ik bedoelde maar te zeggen, de mooiste dood is toch altijd nog de dood in het harnas. Rigby Island on Mainland, zo heet deze nieuwe cd. En ik liet je genieten, mee luisteren naar het liedje Leiden. Wat een geweldig nummer is dat. Misschien straks nog een keer draaien, even kijken gewoon. En toen ik dit voor het eerst hoorde van Ray La Montagne... dacht ik van, hé, hey, wacht eens even. Is dat nou Joe Cocker? Of is het nou Ray La Montagne? En het bleek de laatste te zijn in kwestie. Three More Days. Ray La Montagne. uit 2006. En daar staat er een prijsje op. 19,99 euro. Three more days. Girl, you know I will be coming home to your daughter. Three more days. can bring it on home. Oh. Primo Days van Ray LaMontagne. Ik hoorde hem voor het eerst bij de collega toen nog bij de BBC Radio 2. Dat was Terry Wogan. Inmiddels is hij naar het weekend gezet. Maar iedere dag had hij daar een ochtendprogramma. Dat heeft hij 25 jaar gedaan. En hij kwam voor het eerst op de proppen met dit... Till the Sun Turns Black. En wat ik heb gekocht van 1999 is gezegd. De VARA heeft een opdracht meegegeven. Beste UBML, zorg dat iedereen een beetje wakker wordt. En dat gaat mij lukken. Op deze donderdag, 24 oktober 2013. Met deze van Tony Joe White. Y'all never been down south too much. I'm gonna tell you a little bit about this so that you understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Nearby called the poke salad. an old girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it, carry it home and cook it for supper. Cause that's about all they had to eat. They did alright. Down in Louisiana, where the alligators grow so mean, there lived a girl that I swear to the world made the alligators look tame. Poke salad Annie. Everybody said it was a shame Cause her mama was working on a chain gang A mean, vicious woman Every day for supper time She'd go down by the truck patch And pick her mess of poke salad salad, Annie. The gator's got your granny. Chomp, chomp, chomp. Everybody said it was a shame. Cause her mama was a wicked on ting A Richard spiteful, straight razor tote moment. <laughs> Lord, I must pick my mess up. was lazy and no count. Claimed he had a bad back. All her brothers were fit for was stealing watermelons out of my truck. Patch poke salad, Annie. The gator's got your granny. Everybody said it was a shame Cause her mama was a wicking on a chain a Luister naar Paul van Gelder, die de nieuwe draaide van Tony Joe White... werd ik op het idee gedrag, gebracht om Tony Joe White te draaien. Paul Xalader. Geproduceerd door Billy Swan, I Can Help. En dat is ook een tijd geleden. En er circuleert op YouTube een prachtige versie overigens van Elvis Presley.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 We knew everything was one big show, everything we've done. everything we've done. Make us Het was 2011 dat we voor het eerst kennis maakten. Met deze band Heavy Light, pop rock. En ook Coldplay is dit zeker niet ontgaan. Want hun debuutplaatje werd ogenblikkelijk op hun eigen site gezet. Omdat ze het wel goed vonden, omdat ze het wel leuk vonden. En nu is de tweede single uit. En die moment nou, Heavy Light, zo heet deze band. Maar het zijn inmiddels toch wel zwaar gewicht aan het worden. En dan horen ze thuis bij de varen op Radio 1. We hebben wel een reputatie hoog te houden. Dit mag jullie zeker niet tot gaan zijn. Even nog voor degene die net is wakker geworden. Roel Koeners is ziek. Volgende week zal hij ongetwijfeld zijn. En mocht dat niet het geval zijn... dan worden zij twee secondanten weer ingeschakeld. Paul van Gelder tussen 2 en 4 en Mol tot 6. luisterde ik met een klein radiootje naar Radio Luxemburg. Diep in de nacht, uitzendingen begonnen s'avonds rond een uurtje of En daar hoorde ik al die hits voorbij komen. Stiekem luisterend, met het radiootje onder de oorkussen. En ik hoorde voor het eerst Barbara Dixon met January, February, deze plaat. Wel eens gehoord van Lindy Hoppen? Lindy Hop, ik had het nog nooit gezien, kwam toevallig tegen in Barcelona. Ken je de twist? Maar ken je ook de dak? Everybody get on your feet. You make me nervous when you're in your seat. Take off your shoes and pat your feet. We doing a dance that can't be beat. We barefootin'. party the other night. Long tall Sally was out of sight. Threw away a wig and her house sneakers too. She was doing a dance without any shoes. She was barefootin'. She was barefootin'. She was barefootin'. She was barefootin'. Hey little girl with your red dress on bet you can barefoot all night long. Take off your shoes and throw them away. Come back and get them another day. We barefootin'. We barefootin'. said to Sue, if I barefoot, would you barefoot too? Sue told John, I study you stew. I was barefooting ever since I was two. It was barefooting. It was barefooting. It was barefooting. Ik zit in een donker studiootje, achteraf gelegen. Zojuist verteld. Een klein bedomper donker hol, dus ik kan niet naar buiten kijken. Maar met dit soort liedjes dan denk ik van... het zou best wel eens een mooie dag kunnen zijn vandaag. Het zou best wel eens een mooie dag kunnen worden. We zouden best wel eens even kunnen gaan fluiten. Omdat we zo'n zin hebben in deze dag. Jackie Lee en de Dak. Mocht je nog willen dansen, dan kun je de Dak dansen deze dag. Long ago and far away You took me to a place I can't forget shining armor. I guess you just don't realize it, yet. Emma Stevens. Zo heet ze. Emma Stevens. A Place Called You. Sessiemuzikant geweest bij The Coops. Incubus. En meer van dat soort grote bands. Ja, ze vindt het leuk om poppy folk muziek te maken. En dus dacht ze, het moet er maar eens een keer van komen. Zo heet haar nieuwe single, A Place Called You. 1977, Ton Scherpenzeel schreef het. Kajak. Het is toch maar even de varen die hem draait. De varen op Radio 1. Goedemorgen. Op het singeltje stond een bekantje dat heette Irene, dat was een uiting van liefde van Ton Scherpenzeel naar zijn vrouw. Weet ik nog te herinneren. En Vanille is weer zwang, dus misschien dat je het plaatje ergens zou kunnen tegenkomen. En dat je het weer kan draaien op je pick-up thuis. Maar waar het om gaat is, is er een chemie tussen jou en mij, daar thuis en de radio? I remember when I found out was clear van te worden. Al die piepeltje palletjes die er dwars doorheen zitten. It's all about the chemistry. Dat was afkomstig van Sammy Sammy. Vara. Radio 1. Tijd voor een beetje folk. Een kort folkenliedje van Eric Beck. Jericho Road, zo heet dit jong zo zijn album. This old world is rocking in real. Trouble everywhere. Family floods and rumors of war. Flying through the air, still building a new home. Come what may. a good woman by my side. I'm glad I can say I got her love got mine. She got mine. Stone by stone, big solid foundation takes happy homes to make a happy nation. On the rock of ages, building strong and fine. Put a light in the wind time. I got her love, she got mine. She got mine. I got she got she got Het is een Amerikaan, maar zijn plaatjes maakt hij in Helsinki. In Finland, want daar woont hij op dit moment. Eric Bibb, Jerrica Rhodes, zo heet de jong verschenen album van deze man. En die kan er geen genoeg van krijgen. Maar ja, om nou de hele cd van deze jongen te gaan draaien... dat gaat een beetje ver op deze vroege morgen. Hoe gaat het met het wakker worden? Toch nog een koude douche nodig? Of keer het ook af met Esther Phillips? What a difference a day makes 24 little hours From the sun and the flowers difference a day There's a rainbow before me. Skies above can be stormy. voor Esther Phillips een beetje moeizaam deze morgen. Wat gekreun, wat gesteund. Maar gelukkig niet met de verkeerde benen naar bed gestapt. Een liedje van de Mexicaan, 1934 werd het geschreven. Het werd overgenomen door een Amerikaan, die heeft het veranderd. Het werd een grote hit voor Diana Washington. Ook Chad Baker heeft zich eraan gewaagd. Ray Conniff heeft zich eraan gewaagd. Sarah Vaughan, Bobby Darin, Deborah Cox... en dan was er ook nog deze Esther Phillips in de jaren 70... die geboren is als Esther Mae Jones. Overigens, dus mocht waar willen vinden, dan heet ze toch heel anders. Poets. Omarmd door Radio 3. En jullie hebben flink zitten broeden op dit bandje. met de Vara op Radio 1... Everything is Alright. Het was een liedje dat werd gebruikt bij een reclame. Een paté-reclame. kopen ken je. Dance Poets. Het is maar goed dat ze niet live in de studio zijn. Nee, dan hadden ze toch een probleem. Ik zou ze doodgeknuffeld hebben. En dan heeft er niemand aan voor gedaan. Sluit je ogen nog even. Sluit je ogen nog even. En je hebt maar één oor nodig. Dat andere oor dat mag er even op het kussen blijven liggen en de ogen kunnen nog even gesloten blijven. En met het ene oor kun je deze van de Times nog tot je laten komen. Miss Grace en flauwe is. Mekaar elkaar gezet. Dat is ook niet zo verwonderlijk. Het werd geproduceerd door Mike Chapman. Michael Donald Mike Chapman. En die kennen we ook hier van Nicky Chin. En waar kennen we die twee nou weer van? Dat waren producers van The Sweet, Susie Quattro, van Smokey, van Mud, van Racy, van Blondie, van The Neck by En die wisten wel een liedje op de markt te zetten. En die wisten het wel succesvol te maken. Miss Grace, The Times jaren 70. En dit is Neil. Hamilton Loomis, zo heet hij. Gave It Back, zo heet zijn album. Gekozen voor liedje nummer 2. Internally. People talking about dat duurt vaak te kort. Daar willen we vaak wat meer van hebben. Maar ja, als we te veel krijgen, dan gaat het lekkere er vanaf. Dus we moeten het kort houden. Hamilton Loomis met Eternally. En dit was hem voor deze nacht, de vare nacht. Tussen 2 en 4 met Paul van Gelder en Hubert Mol tot 6 uur. Ik wens je nog een hele mooie dag. Dag! Who was that lady? That fabulous lady? That Lady, I saw you with last night. Tell me, was she an angel? If she was an angel, she sure kept her wings out of sight. Pardon my asking, but was she thrilling? And was she willing to kiss the evening away. Say, who was that lady? I knew such a lady and foolishly let her out of my life. So if she's the one, please spare me the pun. I'd sure miss the fun, and that was no lady, that was my wife. Who was that lady I knew such a lady and foolishly let her out of my life. So if she's the one, please spare me the pun. I'd sure miss the fun in that old crawler. No joke is duller